eindelijk kunnen worden geborgen. Het weer, bewolkt met af en toe wat opklaringen, tussen, tussen de plus 1 en min 3 graden. Het kan glad zijn en er is mist mogelijk. De rest van de dag blijft het koud, vanmiddag hooguit 2 graden.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 De Nederlands-Argentijnse oud-piloot wordt beschuldigd van betrokkenheid bij dode vluchten... tijdens het regime van Fidela in de jaren 70. Woensdag werd hij vrijgesproken. De aanklagers hadden levenslang geëist. Het hoge beroep kan nog wel anderhalf jaar op zich laten wachten. Mensen met een beperking kunnen onvoldoende meedoen in de Nederlandse samenleving... zegt het College voor de Rechten van de Mens maatschappij zou te weinig rekening houden met mensen met een handicap. Het vinden van werk is een van de grootste problemen. Zo ligt de werkloosheid onder doven en blinden volgens het college op zo'n 70 procent. De Argentijnse marine stopt met de reddingsactie voor de bemanning van de onderzeeër die meer dan twee weken geleden verdween. Er is geen hoop meer dat de 44 bemanningsleden nog leven. De zoektocht naar de onderzeeër gaat wel door, zodat de boot en de bemanningsleden uiteindelijk kunnen worden geborgen. Er komt een speciaal fonds voor jongeren die een boerenbedrijf willen starten. Minister Schouten van Landbouw trekt daar 75 miljoen euro voor uit. Dat zegt ze in een gesprek met de Telegraaf. Het geld is bedoeld voor investeringen die nodig zijn om het bedrijf van de grond te krijgen komende jaren gaan er veel boeren met pensioen, maar voor jonge starters is het financieel lastig om een bedrijf over te nemen of een boerderij te beginnen. Na bijna een jaar van onderzoek komt vandaag een rapport uit over het inkomen van ons staatshoofd. RTL Nieuws meldde vorig jaar dat de Oranjes financiële compensatie krijgen omdat ze vermogensbelasting betalen. Dat zou in de jaren 70 in het geheim zijn afgesproken met de premier destijds, Piet de Jong. Drie historici hebben het uitgezocht en zij presenteren vanmiddag hun bevindingen. Het weer bewolkt met af en toe een opklaring. De temperatuur ligt tussen net boven 0 en min 3. Het kan glad zijn en er is mist mogelijk.